Juri met het NOS-journaal. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd, die de bijeenkomst in Amman leidde. Hij benadrukte dat er nog lang geen sprake is van een doorbraak in het vredesproces. Volgens hem is het vooral belangrijk dat de partijen elkaar weer in de ogen hebben gekeken. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat. Wanneer is onduidelijk. Het rechtstreekse overleg tussen Israël en de Palestijnen werd gestaakt in september 2010. De Palestijnen braken het af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever. Een aantal van de recente natuurbranden in Chili is vermoedelijk aangestoken. De Chileense politie onderzoekt acht branden die tegelijkertijd zijn ontstaan in het westen van het land. Die hebben een gebied verwoest dat vergelijkbaar is met anderhalf keer de oppervlakte van Texel. Meer dan 160 huizen zijn in de as gelegd en er is één dode gevallen. In het uiterste zuiden van Chili woedde dagenlang een grote brand in een nationaal park. Dat vuur is bijna uit en het park gaat vandaag weer open. De Israëlische toerist die de brand zou hebben veroorzaakt zit nog vast. Chili krijgt van Israël zaadjes en planten opgestuurd om de natuur in het verwoeste gebied er weer bovenop te helpen. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft beelden getoond van de aanslag op de rechtbank in Amsterdam in september. Op die beelden is te zien hoe een man s'nachts heen en weer loopt en een professionele raket afvuurt op het gebouw. Volgens de politie gaat het om een anti-tankwapen dat in het leger wordt gebruikt en is het een wonder dat de beveiligers in de rechtbank ongedeerd zijn gebleven. De politie is op zoek naar twee verdachten die in de buurt van de rechtbank zijn gezien. Het weer, vooral in het noorden kans op stevige buien met zware windstoten. Overdag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt 9 graden.